Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Eén op de drie kinderen in groep 8 heeft moeite met het voeren van een inhoudelijk gesprek. Ze kunnen niet goed praten over eenvoudige onderwerpen... en hebben moeite om gevoelens onder woorden te brengen. Volgens de onderwijsinspectie moeten scholen daar meer op oefenen... en niet alleen bij Nederlands. Het betekent eigenlijk dat je uh, ehm, schoolbreed taalbewust uh, eh, les in alle vakken. Dus dat je bij alle vakken, ook bij wereldoriëntatie, dus bij geschiedenis en aardrijkskunde, als je een luisteropdracht geeft of als je een spreekopdracht geeft, dat je ook gericht ehm, je eh, uitleg geeft en aanwijzingen geeft waarmee leerlingen ook die spreekvaardigheden kunnen verbeteren. Niet alleen luisteren naar de leraar dus, maar ook samen praten over een onderwerp. Ook ouders moeten aan het werk. Leg die mobiel weg en ga met je kind in gesprek over bijvoorbeeld het nieuws. Het aantal meldingen van kinderen die in het ziekenhuis belanden door vepen is dit jaar verdubbeld. Vorig jaar waren het er minimaal 14, nu staat de teller al op 31. Een arts vertelt bij nu.nl dat het waarschijnlijk nog veel vaker voorkomt. Zij ziet onder meer kinderen binnenkomen met benauwdheidsklachten. Sommigen hoesten bloed op door het vepen. En officieel gaat het verbod pas over een week in... maar in Australië worden de eerste kinderen nu al van Facebook en Instagram gegooid. Ruim een half miljoen gebruikers krijgen de komende dagen een melding dat hun account op slot gaat. Eigenaar Meta wil geen risico lopen, want het riskeert een flinke boete als kinderen toch online blijven. Eigenlijk best een goed idee, vindt deze jongen. My sister is very addicted and like some kids at my school are pretty addicted. Um, it can impact your mental health a lot. Like social media en TikTok and all these other things. Australië is het eerste land ter wereld met een social media verbod voor kinderen. In ons land wilde politiek geen verbod, maar wel een adviesleeftijd van 15 jaar. En het weer, veel grijs en af en toe wat regen of motregen vandaag. Maar tussendoor zijn er ook opklaringen met soms een beetje zon. Het wordt vanmiddag een graad of acht. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een eh, ongeluk gebeurd op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum levert je dat bijna drie kwartier vertraging op. Er staat 7 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Almere vanaf het knooppunt Eemnes over de A27 en dan de A6. Op de A8 naar Amsterdam, bij Zaanstad-Zuid heb je een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A10 Noord richting de A10 Oost... tussen het eh, Koenplein en Durgedam. De weg is hier wel weer vrij.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 It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone. control. Oh, the phone, TV, and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. force to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part.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 Het kweken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek is dichterbij gekomen. Tijdens een debat gisteravond bleek dat daarvoor een kamermeerderheid in zicht is. Het gaat slecht met de spreekvaardigheid van basisschoolkinderen. Een op de drie achtste groepers kan geen gesprek voeren over eenvoudige onderwerpen of gevoelens onder woorden brengen, zegt de onderwijsinspectie. Israël heeft het stoffelijk overschot geïdentificeerd... dat dinsdag door Hamas werd overgedragen. Het gaat om een Thaise landarbeider... die bij de aanval op 7 oktober 2023 werd gedood. Het weer, droog en af en toe breekt de zon door. Later op de dag kans op regen.